uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS In Saoedi-Arabië moeten vrouwen vanaf vandaag per sms worden ingelicht... dat hun man van ze is gescheiden. Tot nu toe konden Saoedische mannen hun huwelijk ontbinden... zonder medeweten van hun vrouw zodat die vaak niet wisten wat hun rechten waren. Het Saoedische ministerie van Justitie wil met de verplichte sms voorkomen dat vrouwen niet op de hoogte zijn van hun huwelijkse staat, waardoor ze bijvoorbeeld geen aanspraak maakten op alimentatie. De maatregel is onderdeel van een reeks regelingen waarmee kroonprins Mohammed bin Salman Saoedi-Arabië naar eigen zeggen sociaal en economisch wil hervormen. Eerder werd het voor Saoedische vrouwen mogelijk om rijbewijzen aan te vragen en voetbalwedstrijden bij te wonen. In de Egyptische hoofdstad Cairo is een bomexpert van de politie om het leven gekomen... toen hij probeerde een bom onschadelijk te maken. De explosief was volgens ooggetuigen achtergelaten in een tas... bij een kerk in het oosten van de stad. Twee andere agenten en een burger raakten gewond. Het incident komt kort voor het koptische kerstfeest dat maandag wordt gevierd. De Egyptische autoriteiten hebben daarom extra veiligheidsmaatregelen genomen... bij koptische kerken en kloosters. Wie het explosief bij de kerk heeft achtergelaten is onduidelijk. De christelijke minderheid is in Egypte vaker doelwit van aanslagen door moslimextremisten. Begin november vielen nog zeven doden bij een aanslag op een bus die onderweg was naar een klooster. In de Amerikaanse staat Arizona is de politie een onderzoek begonnen vanwege de zwangerschap van een comateuze vrouw. De vrouw ligt al tien jaar in een vegetatieve toestand in het ziekenhuis en beviel eind vorig jaar van een kind. Niemand had door dat ze zwanger was. Het ziekenhuis in Phoenix verleent alle medewerking aan de autoriteiten. Of dat betekent dat medewerkers nu DNA moeten afstaan, is niet bekend. Het weer blijft vannacht bewolkt. Lokaal kan wat motregen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 6.